12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Australiërs die vanuit het buitenland naar Sydney vliegen... moeten vanaf 18 juli zelf de kosten betalen... voor de verplichte twee weken quarantaine in een hotel. Zo'n 35.000 Australiërs keren de afgelopen maanden terug uit het buitenland... via de luchthaven in Sydney. Daarna moesten ze twee weken quarantaine voor ze verder mochten reizen. De kosten, in totaal zo'n 65 miljoen Australische dollar... werden tot nu toe betaald door de deelstaat New South Wales. Nieuw onderzoek in Duitsland onder genezen coronapatiënten laat zien dat het aantal antistoffen in het bloed snel afneemt na besmetting. Dat betekent dat er geen langdurige immuniteit is tegen het virus. De uitkomst van dit onderzoek is gelijk aan de bevindingen van Chinese onderzoekers. Die melden eerder dat de antistoffen in het bloed na twee maanden sterk afnemen. Vooral bij patiënten met een mild ziektebeeld, maar ook bij patiënten die ernstig ziek zijn geweest door het virus. Roger Stone blijft een veroordeelde crimineel... ook nu president Trump hem zijn straf heeft kwijtgescholden. Dat schrijft de voormalige speciaal aanklager Robert Mueller in de Washington Post. Mueller deed het onderzoek naar de pogingen van Rusland... om de presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Het onderzoek is door Trump en bondgenoten steeds afgedaan als een heksenjacht... bedoeld om zijn presidentschap te ondermijnen. Roger Stone, een oude vriend en adviseur van Trump... zou een van de slachtoffers zijn. Niet eerder verdedigde Mueller zijn onderzoek met een opiniestuk in een krant. In Polen is vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De liberale pro-Europese uitdager, Trzaskowski, neemt het op tegen de huidige nationaal-conservatieve president Duda. In de peilingen staan beide op ongeveer 50 procent. Trzaskowski zet zich onder meer af tegen wat hij noemt de ontmanteling van de rechtsstaat en de vernietiging van de vrije media.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 Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's shoes, traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is how is Doggedy? They would travel. Steady dance alley. Every chance a honky tonk. For my drinks and tips. Most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. Then he Bojangles. call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance. Bojangles. Come back and dance, dance, dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. nogmaals een hele fijne goedemorgen bij ZFM Jazz van 10 tot 1. Dat was eh, het nummer Jangles, Mr. Jangles En wel gezongen door eh, Jan Versteeg. Mr. Bojangles uh, is een nummer van de Amerikaanse countrymuzikant Jeffrey Jeff Walker. En dat is in 1968 verschenen op het gelijknamige album. Het is door veel mensen vertolkt, waaronder ook Robbie Williams, ook een popzanger. Maar ook van iemand waarvan je dus absoluut niet verwacht. En dat is onze eigen Nederlandse Jan Versteeg. Samen met het Treintje Oosterhuis. Een, een, ander nummer wat ook door heel veel mensen is vertolkt is ehm, Take 5. Die heb ik als volgende klaarstaan. En eh, het tweede uur staat ook eh, in het bijzondere uh, teken van big band muziek. Nou is Take 5 niet echt een, een, big band muziek. Maar ik vind het wel een heel pas nummer wat er toch wel bij past. En Take 5 is ook een jazznummer van het eh, Dave Brubeck Quartet. Het is vrijwel de grootste hit van het kwartet en is te vinden op het album Time Out uit 1959. En daarnaast is het ook te vinden op de credits hit. Take 5 is een nummer dat is speciaal gespeeld, eh, eh, geschreven voor drums. En het bijzondere aan Take 5 is dat het een, een kwartsmaat is. Thank you. Thank you. Take 5 van het Dave Brubeck Concert. Het nummer is geschreven door de alt-saxofonist eh, Paul Desmond. Kenmerkend, zoals gezegd, voor het nummer is een 5 kwartsmaat soort... waaraan het nummer zijn naam ontleent, Take 5. En een eh, heldere, melodieuze saxofoonpartij van Paul Desmond. Het nummer is vaak gecoverd en vaak gebruikt in, uh, film, muziek en andere dingen. Nou, ik... Eh, nee, eerst een welkom naar eh, al onze luisteraars. En zeker ook eh, naar onze buitenlandse luisteraars. En herzlich welkom zu onze deutsche Zuhörer. Ik ben froh dat ihr weer alle da seid und zuhört. And of course, for our listeners in England, very warm welcome. I'm glad you're listening. En ook natuurlijk tegen alle Nederlanders, Nederlandse luisteraars hier in Zandvoort en omstreken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Marco. Je luistert naar ZFM Jazz van 10 tot 1. Het tweede uur van, van 11 tot 12 staat in het teken van eh, Big Band. En ik heb een, eh, een, een, big band uitgekozen, of eigenlijk een groot orkest. En dat is het uh, Brussels Jazz Orchestra. En dat bestaat sinds de jaren 90, 1993 om precies te zijn. En ze treden op over de hele wereld en hebben een hele heldere klank... en maken hele heldere, lekkere jazzmuziek.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 Zoals gezegd, eh, het tweede uur staat in het teken van een big band. En wat is nou eigenlijk een big band? Een big band is een eh, muzikaal ensemble. vooral geassocieerd met het spelen van jazzmuziek. En big bands werden bijzonder populair in de jaren 30 en 20. En in de jaren 40 van de 20e eeuw. En dit is ook de tijd, de tijd dat de swing erg in opkomst was. Een big band bestaat gewoonlijk uit ongeveer 12 tot 25 muzikanten. En het bijzondere samenstelling van een big band is natuurlijk de combinatie van veel saxofoons, veel trompetten, veel trombones en een eh, hele mooie ritmesessie. En wie ook altijd eh, met een hele grote band en een groot orkest optreedt in deze formatie is eh, Michael Bublé. Michael Bublé heb ik klaarstaan met het nummer Come Fly For Me. En Come Fly With Me is een nummer uit 1957, gecompenseerd bij Jimmy van Heusden. En het is speciaal geschreven voor eh, Frank Sinatra. Zoals gezegd, eh, Michael Duplay met Come Fly With Me. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. En ik heb het verkeerde nummer opgezet. Het is niet uh, Come Fly With Me, maar Nice and Easy van Michael Bublé. Maar wel met een hele grote band met uh, saxofoons, trompetten en trombones. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it every time De plaat voor gezet. Dus dat is mijn fout. Mijn excuses hiervoor. Ik zal de plaat zo later in dit uur nog draaien. Eh, we gaan gelijk door. Nee, we gaan niet gelijk door. We blijven nog even eh, babbelen. Want u kunt ook met mij babbelen. En trouwens, fijn dat u luistert op het eh, WhatsApp-nummer. Direct met de Zandvoort ZFM Studio op het nummer 023 573 0393. En als u nog denkt van nou, ik, dit nummer wil ik ook wel graag horen... zou ik zeggen probeer het eens op 023 573 0393. En eh, de plaat die ik nu wel klaar heb staan, ik heb het zeker nog een keer gecontroleerd. Is het Amsterdam Joyce Orchestra met Minor State of Mind. Amsterdam Jazz Orchestra Way. Het album en het nummer Minor State of Mind. Zoals gezegd, eh, toen straks wilde ik een nummer eh, inzetten... wat niet helemaal gelukt is omdat ik het verkeerde nummer had voorstaan. Het is van eh, Michael Stephen Bublé, ook wel bekend als Michael Bublé. 1975 geboren, Canadees, woont in Canada en Italië. En wist je ook dat Bublé wereldwijd meer dan 25 miljoen platen heeft verkocht. Dat is echt ongelooflijk. Maar zoals gezegd, een bekend nummer, Come Fly With Me. Geschreven voor Frank Sinatra. En zoals eh, het eh, teken van het tweede uur hier op ZFM Jazz met mij. Mijn naam is Marco. In het teken van eh, big band muziek. En Michael Bublé treedt altijd op met grote bands.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 En het nummer is speciaal geschreven voor eh, Frank Sinatra. En daarom mag Frank Sinatra natuurlijk ook niet missen in dit eh, radioprogramma. Eh, Frank Sinatra, ook wel The Voice genoemd. heb ik een nummer klaarstaan en dat heet Fly Me To The Moon.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 took a monkey for a ride yeah, air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, why choking me? Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right down, Papa, don't you blow your top. stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. Robbie Williams with Straighten Up and Fly Right. De, de, de, volgende die ik klaar heb staan is eh, Dennis van Aarsen. Die hebben we al vaker gedraaid. We zijn een groot fan van eh, Dennis van Aarsen. Vooral omdat het een Nederlandse eh, jongen is. En hij is nog vrij jong. En ik vind ook dat de, de, jazzmuziek ook wel een beetje verjonging kan gebruiken. Hij is geboren op 2 juni 1994 in Dordrecht. En hij woont tegenwoordig in Trooi. En, eh, hij treedt in Nederland op in de theaters met een hele leuke big band. En eh, hij vertolkt de jazzmuziek eh, op zijn eigen manier. Ik vind hem een erg sterk persoon. Zoals gezegd, Dennis van Aarsen met een big band en Strawberry Moon. the skies are gray, ever colder. The winds get bolder. night and day. I need to hold her. I never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason, just shows up in June. It kicks out the season, so now's a good time. clear bailar da ba dee da ba ya ba dee da ba da da da da da ba ba ya da ba da da ba ba dee klanken met een eh, hele fijne eh, stem van de zangeres. Het is echt prachtig. Big Band Mexico is opgericht om eh, de jazzmuziek in Mexico te promoten. En ze hebben voornamelijk, is het ontstaan uit, kinderen die al in de jeugdbands speelden. Dus het is eigenlijk een hele leuke combinatie. Het bestaat al sinds de jaren negentig en ze zijn vrij populair ook over de hele wereld. Dus eh, ik vind het uh, lekkere klanken. We gaan nog even terug naar, eh, naar Nederland weer. Naar mijn grote vriend eh, Dennis van Azen. Die heeft een, een single uitgebracht. Dat is al een tijdje geleden. En dat is ook wel leuk om te zien dat je dus een, een popnummer... wat geschreven is door Anouk en ook gezongen is door Anouk... dat heet Modern World... is helemaal gearrangeerd op jazz... en helemaal zeker op big band muziek. Zoals gezegd, Dennis van Azen met Modern World... met een prachtige big band. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. hell, hell, color green. I say hell to what I've seen and hell, this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. These days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head that hell, hell, modern world. Dennis van Azen met eh, Modern World. Met een prachtige big band op de achtergrond. Eh, is echt fantastisch. Dennis van Azen eh, heeft vorig jaar ook een theatershow... of een theaterproductie gehad door heel Nederland. En dat trad hij op met de Bosco Big Band. Echt een prachtige big band ook, Nederlands. Echt onwijs leuk. Ik hoop dat, die gauw weer, dat de theaters gauw weer open gaan... en dat we weer naar theater kunnen... om zulke prachtige mooie producties te kunnen bezoeken... Eh, we zijn al bijna aan het einde gekomen van het tweede uur. Het tweede uur wat helemaal in het teken stond van uh, big band muziek. Big band eh, muziek wat populair is geworden in de jaren 20, 30, 40... toen de swing in opkomst was in zeg maar begin vorige eeuw. Een big band is altijd samengesteld uit trompetten, trombones en saxofoon. Dus eigenlijk een hele mooie combinatie tussen hout en, en koper met een ritmesessie... En eh, wie ook heel vaak opgetreden heeft met een eh, big band is eh, Tony Bennett.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 I spend my days bedankt voor het luisteren van deze tweede, dit tweede uur van Jazz of ZFM Radio uit Zandvoort. Mijn naam is Marco. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Het derde uur van 12 tot 1 gaan we helemaal wijden aan, eh, aan de funkmuziek.